Die eisten de vrijlating van oppositieleider Kurti. Die was gearresteerd omdat hij donderdag een traangasgranaat had laten afgaan in het parlement. Dat deed hij tijdens een debat over een akkoord dat moet leiden tot een betere integratie van de Servische minderheid in Kosovo. Gisteravond laat is de oppositieleider weer vrijgelaten. De Rooms-Katholieke Kerk erkent een groep van zo'n 250 slachtoffers van seksueel misbruik. Het gaat om mensen met geloofwaardige klachten, maar die niets kregen omdat er geen ondersteunend bewijs was. Ze krijgen nu toch een schadevergoeding. In juni werd al bekend dat er aan een compensatieregeling voor de groep werd gewerkt. 150 van hen hebben al via herziening, mediation of een schikking een vergoeding gekregen. De resterende groep van 100 slachtoffers krijgt nu ook een schadevergoeding. Dat kost de kerk bijna een miljoen euro. Busbedrijf Q-Bus stapt naar de rechter om te voorkomen dat de FNV donderdag het openbaar vervoer in Utrecht platlegt. De FNV wil dat er in Amsterdam en Utrecht donderdagochtend tot half negen geen bussen, trams en metro's rijden. De vakcentrale protesteert daarmee tegen het loonakkoord voor ambtenaren. De FNV heeft het akkoord niet ondertekend omdat de pensioenen erdoor omlaag zouden gaan. Q-Bus zegt dat het geen partij is in de ruzie. Het bedrijf zegt ook dat 125.000 reizigers de dupe dreigen te worden van de actie. In Purmerend komt geen asielzoekerscentrum. Dat is de uitkomst van de raadsvergadering van gisteravond. Voor de vergadering verzamelden enkele tientallen mensen zich bij het stadhuis om hun onvrede te uiten over de opvang. Het bleef rustig. Bijna drie weken geleden liep een raadsvergadering in Purmerend uit de hand toen boze inwoners de raadzaal binnendrongen.